Michel Koenen met het NOS-journaal. Een nieuwe ronde stakingen voor het behoud van het vroegpensioen is voorlopig van de baan. Vakbonden FNV en nu ook CNV hebben aangekondigd tot 1 december niet het werk neer te zullen leggen... omdat de gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken goed verlopen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt ook dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd... en is blij dat de stakingen waarschijnlijk niet doorgaan. De FNV benadrukt wel dat er een beter voorstel moet komen dan dat er nu ligt. Anders volgen er na 1 december zwaardere stakingen dan die in september. De gevluchte oppositieleider Edmundo González zegt terug te keren naar Venezuela om de president te zijn. Hoe hij dat voor elkaar wil krijgen, zei hij niet. González heeft asiel in Spanje aangevraagd, maar wil 10 januari terug naar zijn land. Daar wordt hij beschuldigd van onder meer opruiing en samenzwering. President Maduro claimde de winst bij de presidentsverkiezingen zonder met bewijs te komen. Op vliegbasis Eindhoven zijn gisteravond de eerste Nederlanders geland... die zijn weggehaald uit Libanon. Aan boord van het defensievliegtuig zaten 185 mensen... onder wie zo'n 100 Nederlanders. Ze zijn teruggehaald omdat het te gevaarlijk werd in Libanon. Aan boord waren ook Belgen, Ieren en Finnen. En vandaag gaat er een tweede vlucht naar Libanon. En de Argentijnse president Milei wordt beschuldigd van plagiaat. Hij zou bij zijn toespraak bij de VN delen hebben gebruikt van een speech uit de serie The West Wing. Volgens Argentijnse media zijn er veel overeenkomsten tussen Milei's speech... en die van de fictieve Amerikaanse president in aflevering 15 van seizoen 4. Volgens een Argentijnse krant is de strateeg van Milei groot fan van de West Wing... en zou hij de serie zeker acht keer hebben gekeken. Het weer nog, de dag begint fris met vooral in het noordoosten kans op mist. Verder veel zon vandaag met maximaal 16 graden. Ook zondag flink wat zon en pas later op de dag meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.